Die zei gisteren dat hij bij een eventueel boerkaverbod geen vrouwen in boerka zal arresteren. De PvdA vindt het een non-discussie. Als ik zie welke zaken al allemaal nog op de plank liggen... kan ik wel geen ongelijk geven dat hij prioriteiten stelt, zegt Kamerlid Marcouche. Op Stelte verwijst voor een reactie naar de burgemeester en hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Ook in Zweden is een groot aantal dode vogels aangetroffen. Ten noordoosten van Gothenburg zijn zo'n 100 dode kauwen gevonden. Ook in de Verenigde Staten vielen zwermen vogels uit de lucht. De oorzaak van de massale sterfte is volgens onderzoekers in elk geval geen ziekte. Mogelijk zijn de vogels getroffen door de bliksem. Supporters van Feyenoord kunnen zaterdag op de Koolsingel afscheid nemen van Koen Moulijn. Zowel de herdenkingsdienst in het Maasgebouw als de uitvaart is besloten. Wel kunnen belangstellenden in de Kuip de herdenkingsdienst op een videoscherm volgen. Na afloop vormen supporters een erehaag vanaf het hek naar de, waar de rouwstoet het station het stadion rond kwart voor drie zal verlaten. Via de Koolsingel rijdt de rouwstoet naar crematorium Hofwijk. Het programma van de uitvaart staat op de website van Feyenoord. En Koemoelijn overleed gisteren. Hij is 73 jaar geworden. Kale mannen zijn eigenlijk helemaal niet kaal. Ze hebben evenveel haren als andere mannen, alleen zijn ze niet met het blote oog te zien, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Uit haarzakjes groeien wel haren, maar die zijn uit